De politie deed invallen in twee woningen in de hoofdstad Ottawa. Volgens lokale media zijn de twee verdachten jonge moslimse man en een vrouw. Ze zouden plannen hebben om een aanslag te plegen in Canada. De politie wil verder niets zeggen over het onderzoek, behalve dat er nog meer arrestaties worden verwacht. De 72 doden die dinsdag zijn gevonden in het noorden van Mexico waren waarschijnlijk migranten uit Midden- en Zuid-Amerika. Ze kwamen vermoedelijk uit Ecuador, Honduras, El Salvador en Brazilië. De Mexicaanse autoriteiten gaan ervan uit dat ze de grens met de Verenigde Staten wilden oversteken. Onderweg werden ze waarschijnlijk door een drugsbende ontvoerd. De lichamen van de 58 mannen en 14 vrouwen lagen bij een boerderij bij San Fernando, dicht bij de grens met Texas. Het is voor zover bekend het grootste massagraf dat de afgelopen jaren is aangetroffen. Het komt vaker voor dat Mexicaanse bendes migranten overvallen en hen dwingen drugs naar de VS te smokkelen. In Amsterdam is zangeres, actrice en musicalster Connie Stewart overleden. Ze trad in de jaren 40 en 50 veel op met cabaretier Wim Sonneveld. Verder stond ze in musicals van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. In 1966 had ze een groot succes met hun lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag. Connie Stewart overleed zondag. Ze was 96. De Engelse scheidsrechter Howard Webb vindt dat hij in de finale van het WK voetbal twee fouten heeft gemaakt. Hij had Nigel de Jong een rode en niet een gele kaart moeten geven voor een ernstige overtreding. En ook geeft hij toe dat hij in de slotfase van de wedstrijd Nederland een hoekschop heeft onthouden. Webb noemt de finale achteraf een slijtageslag die hem volledig uitputte.